Suzanne Vries met het NOS Journaal. Bij luchtaanvallen op de Gazastrook is gisteren een Hamas-commandant gedood. Dat zegt het Israëlische leger op sociale media. Ook zegt het leger dat er nieuwe luchtaanvallen worden uitgevoerd... op doelen van de Hezbollah-beweging in Libanon. In totaal zijn volgens Israël gisteren 250 doelwitten in Gaza gebombardeerd. Het is onduidelijk hoeveel burgerslachtoffers daarbij zijn gevallen. Volgens de VN zijn in een week tijd zeker 700 kinderen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. In de Amerikaanse stad Chicago is een zesjarig Palestijns-Amerikaanse jongen doodgestoken. Zijn moeder raakte zwaar gewond. Beiden werden aangevallen door de huisbaas. Die verklaarde later aan de politie dat hij tot zijn daad kwam vanwege hun islamitische geloof. Ook zei hij dat hij het deed als reactie op de recente aanval van Hamas op Israël. De politie spreekt van een zinloze en laffe daad. De verdachte zit vast en wordt verdacht van moord met voorbedachte raden. Bij een steekpartij in Rijswijk zijn afgelopen avond meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft vier mensen gearresteerd. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen. Naast het slachtoffer is een van de verdachten ook gewond geraakt. Wat de aanleiding van de steekpartij was, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek en roept mensen op die meer informatie hebben om zich te melden. Turkije, Spanje en Schotland hebben zich gekwalificeerd voor het EK voetbal van 2024. In eh, Turkije won Turkije in eigen land met 4-0 van Letland. Dat was genoeg om een EK-ticket veilig te stellen.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 怎么？ Oh, Elektrika, Salsa. Yeah. Elektrika, Salsa. Oh, yeah. Uh. Salsa. Oh, Elektriker, Salzer. feeling alone go. something that I must tell. Last night, someone rang our doorbell, and it was not you, my part-time lover. And then a man called our exchange, but didn't want to leave his name. I guess you can play the game. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM